Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Blije, boze en verdrietige reacties na de coronapersconferentie van gisteravond. Kappers en rijschoolhouders zijn blij dat ze weer open mogen. Maar studenten balen dat ze nog steeds niet met hun medestudenten de collegezaal in mogen. Naomi bijvoorbeeld vindt al die lessen maar niks. Veel eenzaamheid, veel afsluiten. Het gaat juist om sociale dingen, samen ondernemen. En dat missen we nu heel erg. Dus heel veel mensen stellen gewoon hun vraag niet. Of ze denken, ik lig eigenlijk nog wel lekker in mijn bed ik kijk hem straks wel terug, dan mis je de interactie. Ook winkeliers zijn niet tevreden. Zij mogen open voor winkelen op afspraak, maar dat vinden ze te karig. Steeds meer mensen gaan weg uit de Randstad en verhuizen naar Flevoland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Volgens het CBS ging het vorig jaar om 56.000 mensen die vertrokken. Het was al langer populair, maar door corona zouden mensen meer ruimte willen hebben. En ook door het thuiswerken maakt een langere reistijd naar kantoor minder uit. Deze hele week laten we lijsttrekkers en jongeren met elkaar in gesprek gaan in het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Gisteravond waren Lilianne Ploemen van de Partij van de Arbeid en Wopke Hoekstra van het CDA te gast. Ze spraken over salarissen in de zorg, cultuursubsidies en het woningtekort. Ploemer vertelde wat ze wil doen tegen huisjesmelkers. Je hebt maar één huis nodig om in te wonen. Maar goed, sommigen hebben er 590. En daar betalen ze dan eigenlijk ook nog niet echt belasting over. Eh, Prins Bernhard is er bijvoorbeeld zo één. Dus wij vinden dat er een Prins Bernard belasting moet komen. Dat je gewoon belasting moet betalen van die huuropbrengsten. En het puntensysteem voor maximale huurprijzen zou ook voor de commerciële verhuur moeten gelden, vindt Ook Hoekstra heeft ideeën over huisjesmelkers. Hele grote voorraden van de woningmarkt eh, opkopen, dat moet niet kunnen. Dus daarom vinden wij dat het ook niet meer moet mogen dat je bijvoorbeeld in één keer een heel blok met nieuwe woningen opkoopt. Eh, en dat die dan niet voor jongeren mhm. eh, eh, of voor andere starters beschikbaar zijn. Het hele gesprek vind je op ons YouTube-kanaal. Vanavond om 8 uur is er weer een NOS op 3 verkiezingsprogramma. Dan met Gertjan Segers van de ChristenUnie en D66-leider Kaag. Het weer, het is heerlijk lenteweer vandaag. Lekker veel zon, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de A27 van Almere naar Utrecht...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 In mei vorig jaar werden wekelijks zo'n 2000 boodschappenkaarten verstrekt. Nu drie keer zoveel. AstraZeneca belooft volgend kwartaal toch de afgesproken 180 miljoen doses van zijn coronavaccin aan de EU te leveren. Gisteravond leek het even alsof het bedrijf weer minder vaccins zou leveren dan afgesproken. Maar een woordvoerder zegt dat de afspraken worden nagekomen. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Randstad naar regio's daarbuiten, meldt het CBS. Sinds 2015 vertrekken elk jaar meer mensen, vooral naar Flevoland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Het weer, het wordt vandaag zacht met veel zon, 15 tot 19 graden.